Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-senator Robert Dole is overleden. Hij was 98. De republikeinse politicus zat 36 jaar in het congres. In de jaren 60 in het Huis van Afgevaardigden. En tussen 1969 en 96 in de Senaat. Hij genoot veel respect vanwege zijn bereidheid tot het sluiten van compromissen... en zijn vermogen om coalities te vormen. Bob Dole heeft ook drie keer geprobeerd een president te worden. In 1996 werd hij de republikeinse presidentskandidaat maar toen verloor hij van de zittende president Bill Clinton. Als politicus zette Dole zich sterk in voor mensen met een beperking. Hij was een van de drijvende krachten achter de inzet van tolken gebarentaal... bij officiële toespraken. Er dreigt wereldwijd een tekort aan twee reuma-medicijnen. Dat is ontstaan door de coronapandemie. Twee ontstekingsremmers voor ernstige vormen van reuma... worden sinds dit jaar extra veel gebruikt... omdat ze ook werkzaam zijn bij het afremmen van corona-infecties. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft artsen daarom geadviseerd de middelen daarvoor ook voor te schrijven. Daardoor is de vraag mondiaal geëxplodeerd. Fabrikanten Roche en Sanofi zeggen dat ze de productie niet kunnen opschroeven. Daarvoor zijn de middelen te complex en is het maakproces te ingewikkeld in Suriname heeft de politie een legerofficier opgepakt... die honderden kilo's drugs bij zich had. Volgens de politie had de man in 15 jute zakken... ruim 500 kilo wit poeder bij zich, vermoedelijk cocaïne. De man van 56 was er vandoor gegaan toen hij bij een controlepost tot stoppen werd gemaand. Na een achtervolging werd hij klemgereden. Er werden ook dollars, euro's en Surinaamse dollars in beslag genomen. Volgens Surinaamse media is de man ook lid van de Veiligheidsdienst van Suriname. Het weer, bijna overal droog, 2 tot 0 graden. Tijdens opklaringen kan het licht vriezen en is er kans op mist. Morgen begint droog, later trekt er regen over. In het oosten is er kans op natte sneeuw en het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een auto met pech op de A7 van Horen naar Zaanstad.